Uur een Klomp met het NOS-journaal. Arabië zijn zeker 107 mensen omgekomen toen een hijskraan omviel op de grote moskee. Ook zouden meer dan 230 mensen gewond zijn geraakt. Volgens de Saoedische tv-zender Al Arabiya viel de kraan om door een zware storm. Het gebeurde vlak voor het vrijdagmiddaggebed, waardoor het heel druk was in de moskee. De hijskraan stond naast de moskee vanwege werkzaamheden. De moskee wordt uitgebreid omdat er elk jaar meer pelgrims naar Mekka komen. De republikeinse presidentskandidaat Rick Perry geeft het op. Bij een toespraak in de stad St. Louis zei hij dat hij niet genoeg geld heeft om campagne te blijven voeren. Van de 17 republikeinse kandidaten is Perry de eerste die uit de race stapt. Hij stond al langere tijd laag in de peilingen en had daardoor moeite met het vinden van grote geldschieters. In 2012 moest Perry zijn poging om president van Amerika te worden ook al opgeven. De eerste vrouwelijke militair van Nederland, Francine de Zeeuw, is overleden. De Zeeuw speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Nederlandse marine vrouwenafdeling, de MARVA. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat de Zeeuw in het verzet. Na de bevrijding vertrok ze naar Engeland, waar ze ging werken als eerste vrouwelijke militair. De Zeeuw is 93 jaar geworden. In Frankrijk heeft een man 30 jaar celstraf gekregen omdat hij zijn driejarige zoontje in een wasmachine had gestopt en het apparaat had aangezet. Het jongetje kwam daarbij om het leven. De moeder van het kind kreeg 12 jaar cel voor medeplichtigheid. Het voorval gebeurde vier jaar geleden. De Franse autoriteiten dachten eerst dat het jongetje was verdronken in bad. Pas later vertelde zijn zusje wat er was gebeurd. Het weer, vannacht vrijwel overal helder en droog bij zo'n 13 graden. Morgen overdag meer bewolking vanuit het zuiden. In de loop van de dag trekken er buien over het land. Met in het oosten kans op onweer. Het wordt 20 tot 23 graden.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 Is it me or is it me or is it baseline, Zivno. On baseline, Martina Nani's coming. On baseline, Zivno. On baseline, Al no. On baseline, Martina Nan. Nan. Uh, okay. She should get married. Here I am. She should get married. Here married here I am on Mary. And on Mike Gambana. And on Mike it. And on Mike Gambana. And on Mike Gambana. And on Mike, the lovely, the lovely, the lovely, the lovely, lovely, love, lovely. Share. Okay, Mike.